Een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij heeft de bijnaam koning van de onderwereld. Justitie ziet hem als de rechterhand van topcrimineel Holleder. Ook is hij een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces. Dino Soerel werd in december bij Verstek tot acht jaar cel veroordeeld voor het leidinggeven aan een drugsbende. In een ziekenhuis in Utrecht is oud-judoka en IOC-lid Anton Geesink overleden. Geesink stond 16 jaar lang aan de judo-top. In 1961 veroverde hij als eerste niet-Japanner de wereldtitel. En in 1964 behaalde hij de gouden medaille op de Olympische Spelen. Als IOC-lid kwam hij in opspraak omdat hij verdacht werd van omkoping rond de Spelen in Salt Lake City. Anton Geesink is 76 jaar geworden. Informateur Opstelten denkt dat het nieuwe kabinet kort na Prinsjesdag aantreedt. De onderhandelingen zullen volgens hem nog twee weken duren. De informateur verwachtte eerder dat hij rond deze tijd klaar was. Opstelten is optimistisch over de kans op succes, maar benadrukt dat er geen garantie is. Als er een akkoord wordt bereikt, moet dat nog worden voorgelegd aan de fracties. De politie heeft in Vlissingen een man opgepakt die in Rotterdam een vader en een zoon zou hebben neergeschoten. Na een ruzie over wildplassen. Bij die ruzie schoot hij een van de mannen hen neer. De zoon was er slecht aan toe, maar is inmiddels buiten levensgevaar. De verdachte zat bij zijn vader in Vlissingen ondergedoken. Atletico Madrid heeft de UEFA Supercup gewonnen. De Spanjaarden wonnen met 2-0 van Inter Milaan. In de Supercup spelen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar. In de Eredivisie verloor Willem II met 3-0 van FC Groningen. Het weer, vannacht aan zee en enkele buien en een geld of 11. Overdag in maart wat zon, vanuit de kust enkele stevige buien met kans op onweer. Het wordt zo'n 17 graden.